Love, love, that's enough for you me. I won't ask where you've everybody has a past. When we're older, we'll do it all over again. everybody else is getting out of bed actually getting in it. I'm not in it to win it.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 De kiesraad bevestigt dat sommige bussen verstopt raken. Dat zou mede komen doordat kiezers dit keer in alle stembureaus van hun gemeente terecht kunnen. De verdeling van de stembiljetten zou daardoor minder evenwichtig zijn. De kiesraad adviseert medewerkers van stembureaus om stembiljetten goed aan te drukken... en desnoods een tweede stembus in gebruik te nemen. De opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen blijft iets achter bij de opkomstcijfers van vorige verkiezingen. Om kwart voor vier had 38% van de kiezers gestemd. En dat percentage was in andere jaren gemiddeld 43%. Die cijfers komen van onderzoeksbureau Sinovate dat een representatieve steekproef houdt bij 38 stemlocaties. Ook in eerdere metingen van vandaag bleef het opkomstpercentage iets achter bij het gemiddelde. Tegen zwemleraar Benno L. is voor de rechtbank in Den Bosch een gevangenisstraf van 10 jaar geëist. Daarnaast wil het Openbaar Ministerie dat hij tbs met dwangverpleging krijgt. De 60-jarige L wordt verdacht van het bezit van kinderporno, ontucht met kinderen en verkrachting van een meisje met het syndroom van Down. In Zuid-Afrika is een Portugese fotograaf in zijn hotel beroofd. De man lag op zijn kamer te slapen toen hij een pistool tegen zijn hoofd kreeg. De overvallers gingen er vandoor met fotoapparatuur en een laptop. In het hotel in een stad ten noorden van Johannesburg werden ook nog twee andere sportjournalisten beroofd. Het zijn een Spanjaard en een Portugees. De berovingen doen de discussie over de veiligheid tijdens het WK voetbal weer oplaaien. Een Roemeen die zich in het landingsgestel van een vliegtuig had verstopt... heeft een vlucht van Wenen naar Londen overleefd. Hij kwam er vanaf met onderkoelingsverschijnselen. Vanwege slecht weer vloog het toestel op een lagere hoogte... waar het minder koud was. Het weer bewolkt en buiig. Morgen wordt het nog iets warmer. Opnieuw kans op een bui. Dit was